Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. De rechtbank in Rotterdam, in Huizen, het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk verklaard. Het OM had 111 miljoen euro geëist van de zakenman. Het hoogste bedrag ooit in een plukse zaak. Het OM wilde van de Nieuwenhuizen eerst 42 miljoen ontnemen vanwege faillissementsfraude. Maar daarvan werd hij vorig jaar vrijgesproken. Wel werd hij toen veroordeeld voor omkoping Daarmee zou hij 111 miljoen euro hebben verdiend. Vandaar dat dat de nieuwe eis werd. Maar de rechter beschouwt dat als een nieuwe vordering die te laat is ingediend. Mensen in Ecuador met een goed inkomen moeten gaan meebetalen aan de vergoeding van de schade die de aardbeving van afgelopen weekend veroorzaakte. De bijdrage hangt af van de hoogte van het salaris, varieert van een dagloon tot een weekloon. Miljonairs moeten direct 0,9% van hun vermogen inleveren. De maatregelen van president Korea volgen vijf dagen na de aardbeving, waarbij zeker 570 mensen omkwamen. Minister Ascher vindt de aanpak van inburgeraars niet te soft. Gisteren meldde Ascher aan de Tweede Kamer dat van de nieuwkomers die in 2013 in Nederland arriveerden, maar de helft binnen de afgesproken termijn is geslaagd voor het inburgeringsexamen. Ascher vindt de cijfers slecht. Hij benadrukt dat inburgering om allerlei redenen belangrijk is, zowel voor de nieuwkomers als voor de rest van de bevolking. Maar de aanpak is volgens Ascher niet te soft. De Koentunnel bij Amsterdam moet gemiddeld drie tot vier keer per dag dicht... doordat een te hoge vrachtwagen vast komt te zitten. Dat zegt de regionale omroep RTV Noord-Holland na onderzoek. Vorig jaar ging de Koentunnel ruim 1200 keer dicht... doordat een vrachtwagen er niet door kon. Sinds 2014 heeft de tunnel twee buizen... De een is hoger dan de ander. Daardoor raken vrachtwagenchauffeurs in de war. Het weer op veel plaatsen zon en overal droog. Vanuit het zuiden trekt wat sluierbewolking over. 12 graden is het op de Wadden, 18 in het zuiden.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 En als je via internet wil kijken en luisteren, even intikken zfm-live. En dan heb je ons in beeld en in geluid, jawel. En we hebben nog een heel uur te gaan. We beginnen zo meteen met uh, Little Richard... En daarna Julie Driscoll, Brian Auger en de Trinity. Nog veel plezier. Het is natuurlijk eh, This Wheels on Fire, Julie Driscoll... samen met Brian Auger en de Trinity. Maar deze Save Me mag er ook qua adrenalinegehalte best zijn. Eh, we kennen Mink de veel van Spanish Troll, maar hij heeft meer gedaan... abajo de la lluvia. Alone here with my pride, holding in my pain. Demasiado corazón, demasiado corazón, demasiado corazón, demasiado corazón. Demasiado Corazon, dat was eh, eh, Mink Mink DeVille. En in het Nederlands heet dat dan Too Much Heart. We gaan in 1987 naar een album van eh, Michael Jackson. Geproduceerd door eh, Quincy Jones. En het heette Bad. En daar staan natuurlijk een heleboel goede nummers op. Waaronder Bad en The Way You Make Me Feel.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 Maar toch, dit waren de Rolling Stones met Miss You. En dat was een top 100 hit uit 1978. Vorige week vrijdagavond was ik eh, naar een voorstelling van de cabaretier Richard Groenendijk. Het heette Ment de Mantel der Liefde. En hij begon zijn voorstelling met een nummer van de Shirelles. Will You Still Love Me Tomorrow? En vandaar dat ik dit nummer vandaag even draai van de Shirelles. Still Love Me Tomorrow. The Shirelles en uiteraard, zou ik bijna zeggen... werd het nummer geschreven door Goffin en King. Donovan die begon als protestzanger en ging later over... naar het eh, poëtische, poëtische eh, muziek die hij maakte... tijdens de jaren van de Flower Power... En dit is weer een voorbeeld daarvan. Wear your love like heaven. Color in sky, Russian blue. Scarlet fleece changes hue. Crimson ball sinks from view. Where love like heaven. love like heaven. love like heaven. Lord, kiss me once more. Skyrose carmethine, alizarin crimson. En hij treedt nog altijd op Donovan. Deze keer met Where Your Love Like Heaven. Het is tijd voor The Beatles met weer twee tracks van het album A Hard Day's Night. En allebei de tracks uh, Anytime At All en I'll Cry Instead... zijn geschreven door John Lennon. Maar natuurlijk zijn ze door Lennon en McCartney uh, samengeschreven... Zoals, de, dat, eh, zoals ze zich dat hebben voorgeschreven. Ehm, maar de composities zijn duidelijk van John. Anytime At All en I'll Cry Instead. Deze week bij The Beatles. Just look into my eyes. I'll be there to make you feel right. If you're feeling sorry and sad, I'd really sympathize. Don't you be sad, just call me tonight. the sun has faded away. I'll try to make it shine. There is nothing I won't do when you need a shoulder to cry on. I hope it will be mine. Call me tonight and I'll come to you. loving man. your loving man can do Cause I'll cry instead Dat waren weer twee tracks van het Beatle-album A Hard Day's Night. met all en I'll Cry Instead. Begin juni gaan we verder met de volgende twee. Goed, we gaan nu luisteren naar Mariah McKee en Show Me Heaven. mooi nummer. Ryan McKee en Show Me Heaven. We zijn toe aan een eh, heerlijke 3-in-1. Lekkere, mooie, rustige muziek van Cat Stevens. but my words just blow away. Just blow away. It always ends up to one thing, honey, and I can't think of right words to say. always ends up Feel my arms around you like sea around the shore. Each night and day I pray and hope that I might find you, and hope that I might find you, because hearts can do no more. Do it always ends up to one honey, still I kneel upon the floor.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 It's hard, but it's harder to ignore it. If they soul. Where I'll end up, well, I think only God really knows. I've sat upon the setting sun, but never, never, never, never. I never wanted water once. No, never, never, never. to my words, but they fall far below. I let my music take me where my heart wants to go. I swam upon the devil's lake, but never, never, never, never, I'll never make the same mistake. Cat Stevens. En als we eh, Donovan al een poëet vonden... dan eh, neemt Cat Stevens het nog even een stapje hoger. Eh, het eerste nummer kwam van het album Teaser and Firecat... en het laatste nummer The Wind ook. En mm, Father and Son, dat kwam van het album T for the Tiller Man. Dan gaan we nu weer eens even heel wat anders doen. En dan klinkt het ook weer heel anders dan Cat Stevens. Een top 100 hit uit 1982, PhD and I Won't Let You Down. Dat zeg ik deze. We krijgen nog even een extra Cat Stevens mazzel. my love. zo lekker te genieten van de muziek van Cat Stevens... dat ik helemaal vergeten was om het volgende nummer klaar te zetten van PhD. I won't let you down, maar hier is het dan toch. top 100 hit uit 1982. En de zanger, dat was eh, Jim Diamond, die had later nog een solo hit met I Should Know Better. De allerlaatste van dit programma komt eh, van The Marbles. Marbles and Only One Woman was eh, de laatste in deze matchbox. En voorlopig ook de laatste, want de hele maand mei zijn we er niet. En ook de volgende week, in eh, de einde van de, eh, maand april, <laughs> zijn we ook al weg. We zijn er pas weer begin juni, de eerste donderdag van juni zijn we er weer. En dan is Hans er ook weer, want Hans zit al in Frankrijk, zoals ik al eerder zei. En ehm, hij zit daar al te genieten. Dat ga ik dus ook doen, maar dan in Oostenrijk. Samen met een paar goede vrienden van me. Dan gaan we daar eens even lekker over de tip van Willem hebben... met eh, onder het genot van een lekker glaasje wijn, denk ik zo. Dat gaat er best wel van komen. In ieder geval eh, heel veel eh, plezier de komende weken.